Ewald de Jong met het NOS-journaal. In Waagd het bevrijdingsvuur ontstoken. Meer dan 5000 lopers uit ruim 70 plaatsen steken er hun fakkels aan... en brengen die in de vorm van een estafette naar hun eigen gemeente. En daarmee wordt bevrijdingsdag ingeluid. In heel Nederland, waaronder op de Dam in Amsterdam... is de afgelopen avond twee minuten stilte gehouden... voor alle oorlogsslachtoffers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Op de Waalsdorpenvlakte in Den Haag heeft de klok niet zoals de bedoeling... tot het eind van de dodenherdenking geluid. Even voor negen uur brak de klepel van de boerdonklok en werd het stil. Menselijke resten die onlangs in Nieuw-Zeeland werden gevonden zijn van de Nederlandse backpacker Kent Bogers. De Nieuw-Zeelandse autoriteiten hebben zijn familie inmiddels ingelicht. De 26-jarige Bogers werd sinds 21 maart vermist. Er werd een grote zoekactie op touw gezet, maar toen er een week later nog niets was gevonden werd het zoeken gestaakt. Een week geleden werden op Farewell Spit in het noorden van het zuidereiland van Nieuw-Zeeland menselijke resten gevonden. Die blijken nu dus van Kent Bogers te zijn. De grootste moslimorganisatie van de VS heeft de schietpartij in Texas, waar ook PVV-leider Wilders was, scherp veroordeeld. Volgens de Council on American Islamic Relations is dergelijk geweld een grotere belediging voor de islam dan welke cartoon dan ook. Bij de schietpartij op een bijeenkomst over de vrijheid van meningsuiting raakte een beveiliger gewond. De twee schutters werden door de politie doodgeschoten. De politie heeft hun identiteit bekendgemaakt. Mogelijk waren het moslim-extremisten. Het weer. Vanuit het zuiden overal regen en een stevige oostenwind. Minima vannacht rond 12 graden. Overdag wordt het al snel 19 graden aan de westkust tot 23 in het oosten. Daarna volgen buien met soms onweer, hagel en zware windstoten. En koelt het af naar 13 tot 16 graden. De wind draait naar het zuiden en blijft stevig.